Vriend geraakt met Jimmy LaFave, een singer-songwriter... die daar de Cedar Creek Studio runt en een eigen platenmaatschappij heeft... Music Road Records. En hij was laatst in Nederland om op te treden bij Blue Highways... en toen heb ik eh, hem meegenomen naar Voetbal International. En toen heeft hij een liedje gezongen aan eh, het eind van het programma. Maar dat was een beetje pijnlijk, want tijdens dat liedje... bleek niet iedere Nederlander Jimmy LaFave mooi te vinden. Want tijdens zijn optreden zette er 250.000 mensen weg... En na ons kwam Frits Barend met zijn talkshow... en die was die 250.000 kijkers kwijt. En drie weken later stopte RTL het contract met Frits Barend... wegens tegenvallende eh, aantallen kijkers. Dus dat was wel vrij pijnlijk. Maar het gaf ook wel weer dat Nederlands, eh, Nederland een smakeloos muzieklandje is. Luistert u zelf maar naar Jimmy LaFave en When the Tears Fall. something sacred The way the tears fall from your eyes should have never said goodbye. There's something secret. was touched by twee zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastheer. Vannacht Johan Derksen, hoofdredacteur Voetbal International. Naast mijn werk als hoofdredacteur van Voetbal International... zit ik al voor het dertiende seizoen in een praatprogramma over voetbal. Hoe hou je het vol? Met René van der Gijp en presentator Wilfred Gené... verzorg ik op maandag en vrijdagavond bij RTL 7 Voetbal International. En we bereiden nooit iets voor, waardoor het gesprek spontaan verloopt. En dat leidt wel eens tot problemen, want Wilfred en ik kunnen geweldig met elkaar botsen. En dat is nooit gespeeld, want we zijn hele slechte acteurs... maar het schijnt wat ongebruikelijk te zijn op televisie. En gelukkig heeft René van der Gijp de lachen zijn kont hangen... waardoor hij de zaak weer kan sussen. Als hij nou eens zegt van ik kan dat tien keer zoveel verdienen als in België... ja, daar heb ik het moeilijk mee. Dan zijn er ook nog een heleboel mensen die daar begrip voor hebben. Want daar heb ik ook wel begrip voor. Want wie wil er niet 6 miljoen in plaats van 6 ton verdienen? Iedereen toch? Zijn insteek was toch Maar dan moet hij zich ook eens een keer kwetsbaar eh, opstellen. En eh, overigens vind ik dat jij de laatste bent die over dit onderwerp mee moet praten. Ja, dat vind ik geen goede opmerking. Maar jij weet hoe de situatie in elkaar zit. Ik vind echt dat je een keer erover op moet houden trouwens. Want jij weet echt hoe het in elkaar zit. Ik weet precies hoe het in elkaar zit en daarom zeg ik het. Je zit hier hypocriet te doen. Nee, jij hebt zelf meegemaakt nee, en jij, hebt heel voor goed het geld Nee, jij dus weet, nee dat is nou niet zo. Dat is niet waar. Dat, houdt, dat moet je me echt... Jij weet hoe het in elkaar zit, Johan. Ik heb al het hele verhaal verteld. Dat ga ik je niet vertellen. Het zit niet zo in elkaar zoals jij denkt dat het zit. Dat jij bent gebeld terwijl je nee. ja gezegd had en je hebt daar eh, voor meer geld gekozen. Nee hoor, dat is absoluut niet waar. dat, is niet waar. Maar goed, dat doet er verder niet toe. We hebben nu even waar heb je voor gekozen? We hebben een afspraak gemaakt die niet goed uitkwam. Maar dan kom ik... Ach, wat doet het Het gaat over dik advocaat. Die heeft het trouwens al drie of nou, vier keer Nee, want ik heb het over jou. Dat jij in dit geval niet mee mag praten. Want je gaat nou een hoop nou, maken. Leg het dan uit aan iedereen. Dan is het duidelijk maar het gaat hier even over dik advocaat. Dus dat is veel relevanter volgens mij. Wat, wat vind jij ervan, Bert? Ja, maar jij zit hypocriet te doen, want jij hebt het zelf ik gedaan. Ik zit hier niet hypocriet te doen, want ik heb het jou een keer uitgelegd. Dus dat ga ik nog wel een keer aan je doen, oké? Okay? En we doen het aan alle mensen, want anders moet ik het die mensen weer uitleggen. Dan kunnen ze het beter uit jouw mond horen. is duidelijk, duidelijk, volgens jou. Bert van Mark, wat vind jij ervan? Jij moet de situatie redden nou, Bert. Ja. Daar ben jij goed in. Uh, nee, ik, ik, heb, je eerst, die Hugo Borst en nou heb je dit weer. Ja. nee. maar we hebben het niet over Bert nu, hè. we hebben het over elkaar. Mag ik nog wat vragen aan Bert uh, Wilfred? Zo, het ben je bescheiden opeens geworden. <laughs> ja, ga door, tuurlijk. Ik weet mijn plaats. Ja als je zo'n ontzettende oorwassing krijgt voor het hele land de vaderlandse volk... dan ben je wel even te midden <laughs> natuurlijk. He, dat begrijp je wel. He, dan krijg je het eerst thuis als ik wegga. Dan kom je hier, krijg je het nog een keer. Johan trouwens ook bedankt. Zie jou uh, maandag alweer trouwens. René, jou Dat je dat ik maandag kwam. <laughs> Ja, Wilfred Gené en ik die hebben werkelijk niets gemeen. We zijn echte tegenpolen, maar we kunnen, hoe gek het ook klinkt, wel goed samenwerken. En verder spreken we elkaar eigenlijk nooit. Ik ben nog nooit bij hem thuis geweest en hij hoeft ook niet bang te zijn dat ik hem ooit uitnodig. En we vinden het goed zo. We zien elkaar eh, elke week twee keer en de rest van de week missen we elkaar niet. Wilfred die houdt van Nederlandstalige levensliederen... en treedt eh, regelmatig op in karaokecafés in Amsterdam. En ik vind dat weerzinwekkend. Ik houd van blues en vooral van de jonge gitarist Ted Benoit uit Louisiana. En ik weet zeker dat Wilfred Gené nog nooit van deze man gehoord heeft. En daarom speciaal voor hem Ted Benoit en Nice and Warm. Thank you. nice and warm. nog een grote happening geworden. De terugkeer van het Nederlands elftal uit Duitsland. Waar het net niet goud won, maar met zilver genoegen moest nemen. Ondanks de met 2-1 verloren finale waren in Amsterdam duizenden samengestroomd. Om supervisor Rinus Michels en zijn spelers te danken voor een brok voetbalplezier dat ze hen enige weken achtereen hadden geschonken. Voor Cruijff en zijn mannen moet het na de diepe teleurstelling van München een geweldige morele opkikker zijn geweest. Te zien en te weten dat Nederland ook voor die tweede plaats toch zo'n grote waardering wist op te brengen. Het huldebetoon werd de snel geroerde dokter zal al gauw te machtig. Zo druk als het op deze middag was in Amsterdam zo stil was het twintig uur eerder geweest... toen in de straten wel een kanon kon worden afgeschoten. Al zou dat misschien een eenzaam fietsertje het leven hebben gekost. Heel Nederland zat toen voor de televisie, thuis... of zoals hier in de kantine van een grote camping. En een klein legioen van naar schatting 6000 Nederlanders... zat of stond in het Olympisch Stadion in München... te midden van 70.000 Duitsers... die al meteen de schrik van hun leven kregen. Duitsland was nog niet aan de bal geweest... toen een doorgebroken kruif in het strafschopgebied werd neergelegd en scheidsrechter Taylor onverbiddelijk naar de witte stip wees. Paniek bij de Duitsers. Delirische vreugde bij alles wat Nederlands was. Neeskens knalde de strafschop zoals we weten keihard in het net. Oranje had al na twee minuten het goud voor het grijpen. Maar zoals bekend ging het allemaal heel anders. Nederland, dat zo sterk op die titel had gerekend, kon het grote feest gaan afzeggen. In Amsterdam werd nog geen half uur na de wedstrijd de muziektent op de Dam afgebroken. En in de winkels in het centrum werden de etalages veranderd. Maar tezelfde tijd brak toch ook het besef door dat Nederland in dat toernooi om het wereldkampioenschap een prestatie had geleverd om trots op te zijn. En dat leidde dan toch nog tot feestelijkheden op de dag dat de ploeg uit München terugkeerde. Op Paleishuis ten Bosch bleek dat de koningin alle wedstrijden van het Nederlands elftal had gevolgd... en dat zij met de tweede plaats heel gelukkig was. Nou, maar het is toch geweldig. Het is geweldig voor ons, En, en al die andere wedstrijden had die anderen alleen maar nul gegund. Ja. Van Michels wilde de koningin onder andere weten... hoe hij Oranje tot zo'n eenheid had weten te brengen. En met Jan Jongbloed sprak ze onder meer over het doelpunt van Krol. Voor het vertrek van Huis ten Bos ging het hele gezelschap nog op de statiefoto. Daarmee was het bezoek van de Oranje ploeg aan Den Haag nog niet afgelopen. Want er wachtte een ontvangst op het Katshuis... waar premier Den Uyl en zijn ministers ook de Koninklijke Militaire Kapel hadden uitgenodigd. De koning voetbalmars gaf aanleiding tot een opgewekte Polonaise. de premier zijn pet weer had afgezet, zei hij onder meer... De wereldvoetbalbeker is naar West-Duitsland gegaan. Maar de glorie naar Nederland. En dat was het nou precies. Over de nieuwe ridder Michels zei de premier vervolgens. Hij is een begrip geworden van uh, nuchterheid, onverzettelijkheid, niet opzij gaan, vechten. En tegen Johan Cruijff zei hij onder andere. Want ik weet wel, eh, je vindt dat eh, de belastingen hier in Nederland te hoog zijn. En je hebt wel meer grieven en opvattingen. Maar ook jij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dankzij Bildzeitung verloor Nederland in 1974 van Duitsland. Want na het schandaalverhaal over het zwembad in het Spelershotel... stond vooral Johan Cruijff onder druk. Zijn vrouw vond dergelijke publiciteit op zijn zachtst gezegd niet leuk. En daardoor was Cruijff in de finale zichzelf niet... en speelde hij onder zijn niveau, terwijl hij juist de man was die het verschil moest maken. En Jaren later heeft hij me verteld dat er eigenlijk niets was gebeurd. Er zijn wat dames topless in het zwembad gesprongen... en in datzelfde zwembad zwommen wat oranje spelers. Was er maar wel iets gebeurd, zei hij, want ik ben er wel voor gestraft... op basis van verhalen. De favoriete platen van Cruijff zijn This Strange Effect van Dave Barry... en Please Don't Tease van Cliff Richard. En daar wil ik u vanavond niet lastig mee vallen. Maar nu we toch over verhalenvertellers hebben... de muziek die kent prachtige storytellers. Towns van Zandt was een echte storyteller en Woody Guthrie eigenlijk ook. Jack Elliott die doet het nog steeds, evenals Billy Joe Shaver. En de beste verhalenverteller van dit moment is Tom Russell... een geflopte schrijver die overleefde als taxichauffeur in Brooklyn. En vervolgens liedjes ging schrijven en ze zelf begon te zingen. Ik ben in al die jaren nog nooit zo'n onsympathieke, arrogante, nare man tegengekomen in de muziek. Maar ik ben wel een echte fan. Hij is in Amerika overigens ook nog succesvol als kunstschilder. En op ieder album van hem zie je een eigen schilderij. Tom Russell, Touch of Evil. The night my baby left me, I crossed the bridge to Juarez Avenue. Like that movie Touch of Evil, I got the Orson Welles Marlena Dietrich blues. Where Orson walks into the whorehouse and Marlena says, Man, you look like hell. And Orson's chewing on a chocolate bar as the lights go on in the old Blue Star Hotel. Read my future, says old Orson, down inside the tea leaves of your cup. And she says, You ain't got no future, Hank. I believe your future's all used up. Why don't you touch me anymore? Why don't you touch me anymore? Why do you run away and hide? You know it hurts me deep inside. Why do you close the bedroom door? This is a brutal little war good is all this fighting for if you don't touch me anymore? They shot a touch of evil in a Venice, California calling day. And I grew up near those dead canals where they filmed the longest pan shot ever made. Now I'm thinking about the movie, the bar I'm in, the bridge, the Rio Grande. Now I'm thinking about my baby and the borderline between a woman and a I was drunk as Orson Welles the night I crawled backwards out the door. I was screaming, baby, baby, how come you don't touch me anymore? Why don't you touch me anymore? Why don't you touch me anymore? Why do you run away and hide? You know it hurts me deep inside. Why do you close the bedroom door? This is a brutal little war. What good is all this fighting for if you don't touch me? roll of credits on 20 years of love turned dark and raw. Not a technicolor love film, it's a brutal document, it's film noir. And it's all played out on a borderline, and the actors are tragically miscast. Like a Mexican burlesque show where the characters are wearing comic masks. Oh, it's love and love alone. I cry to the barman in this war is water hole. As we raise a glass to Orson and the touch of evil living in our souls. Why don't you touch me anymore? Why don't you touch me anymore? Why do you run away and hide? You know it hurts me deep inside. Why do you close the bedroom door? This is a brutal little war. What good is all this fighting for if you don't touch me yeah, anymore? werk nu 45 jaar in het betaalde voetbal. En daar, doordat ik twee keer per week op eh, televisie over voetbal moet praten... verplicht ik mezelf alle wedstrijden te kijken. Waardoor ik ieder weekend lasogen heb van het naar voetbal kijken. En af en toe komt het echt mijn strot uit. En daarom is het voor mij een feest om eens naar een amusante... Amerikaanse romantische komedie te kunnen kijken. Terwijl mijn vrouw die lid is van het filmhuis... het weggooiamusement vindt. Maar zij vindt mij ook plat, ordinair en over de top op de televisie. Al moet ik zeggen, ze was erg tevreden over het nieuwe contract... dat ik bij RTL tekende. As Good As It Gets, dat vond ik een onderhoudende film... en daar kijk ik met een glimlach naar. Maar ik geniet vooral van jonge artiesten die volwassen, smaakvolle muziek maken... en daarom was ik zo verrast door de komst van de jeugdige Eli Paperboy Reed uit Boston. Een kwajongen met een geweldige strot. Daar besluiten we deze eerste eh, anderhalf uur mee. En na het nieuws komen we dan nog terug met een prachtig live concert van Del Shannon. Eli Paperboy Reed, It's Easier. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half twee, Christian Bonenbakker. In een verlaten ziekenhuis in Tripoli zijn zeker 200 lijken gevonden. Volgens een verslaggever van de BBC gaat het om mannen, vrouwen en kinderen. De lichamen liggen in bedden, in zalen en in de gangen. Het lijkt erop dat artsen en verpleegkundigen het ziekenhuis hals over kop hebben verlaten... vanwege de gevechten tussen Gaddafi-aanhangers en de opstandelingen. De patiënten zouden aan hun lot zijn overgelaten toen de slag om Tripoli losbarstte. Het is niet duidelijk of de patiënten zijn bezweken doordat ze niet meer werden verzorgd... of dat ze zijn gedood. In Algerije is een dubbele aanslag gepleegd op een kazerne. Het dodental is onduidelijk. De meldingen lopen uiteen van 10 tot 36. Het doelwit was een militaire basis in de havenstad Cherchel. 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Algiers. De twee daders bliezen zichzelf op bij de ingang van de basis. Dat gebeurde kort na de iftar, de maaltijd waarmee moslims na zonsondergang het vasten breken. In Algerije woedt al 20 jaar een bloedig conflict tussen de staat en islamitische groepen. De verzekeraars hebben veel schademeldingen binnengekregen na het slechte weer van de afgelopen dag. Alleen Interpolis kreeg al meer dan 600 meldingen binnen. Vooral uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het ging vooral om water, hagel en bliksemschade. Verschillende delen van het land werden de afgelopen dag getroffen... door zware onweersbuien met harde windstoten. Het treinverkeer werd op meerdere plaatsen gehinderd door bomen op de rails. Op de A7 bij Jouren werden twee auto's door de bliksem getroffen... maar de inzittenden bleven ongedeerd. In Linde in Gelderland kwamen door de bliksem twee ponies om in de Achterhoek en in Twente waren enkele windhozen waarbij varkens om het leven kwamen. Het weer vannacht bewolkt, in het oosten eerst nog kans op een bui, later overal droog, minimaal rond 14 graden. De dag begint droog, maar al snel trekken vanuit het westen buien over het land. Het wordt maximaal 19 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, één melding, een afsluiting. Eh, de A76 Heerlen richting Belgische grens. Daar is bij knooppunt Kerensheide de verbindingsweg dicht. En dat was de verkeersinformatie. Tot twee uur, zomernachten. Dit laatste half uur, het keuzeconcert van Johan Derksen. Charles Westover kwam uit Coopersville in Michigan. Als Del Shannon scoorde hij een wereldhit met Runaway. In 1972 nam hij in de Princess Club in Manchester... het livealbum Live in Manchester op. Maar Ondanks al zijn successen had hij een treurig privéleven. Hij schoot zich thuis in Santa Clarita in Californië dood met een jachtgeweer. Het was een eer en genoeg genoegen om dit programma te mogen presenteren. En ik wens nu een genoeglijk half uur met Del Shannon. Ladies and gentlemen, right now it's time to bring on stage a guy who I know you're going to give a tremendous Manchester welcome. So let's bring him on, Del Shannon. Once I had a pretty girl. Her name, it doesn't matter. She went away with another guy. Now he won't even look at her. much. a song that I recorded in uh, Nashville, Tennessee. The song was written by Roger Miller. It goes like this. One time, a long time ago, on a mountain in Switzerland, la la la la. hey little girl. glad this, uh, this tune requested a lot uh, on this tour. I uh, hope you enjoy it. left me stand all alone, alone and crying. I thought that I this is the um, <laughs> this is the B-side to Kelly. There are two kinds of teardrops that I know you can cry. One is known as lonely teardrops. They come another kind of teardrop that I know you can cry. And they're known as happy teardrops. They come great time on this tour. This is our last night. And a great place to end it. Here's a song uh, we'll do for you. i look at my cheat list here. And I wrote this song in Detroit, Michigan. Bring some happiness into your life. live uit Manchester. Doordat de radiostations de luisteraars dom houden... door dagelijks een golf commerciële bullshit over Nederland te storten... plus een emmer gouden ouwe... draaide ik vannacht muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Want we zouden in dit smakeloze muziekland bijna vergeten... dat er ook nog iets anders bestaat dan Gerard Joling, Gordon, Jan Smit... Frans Bauer en hoe ze ook allemaal mogen heten. De techniek was in handen van Nico Verhoog. Mijn naam is Johan Derksen en we wensen u nog een genoeglijke nacht met nachtvluchten.